uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Premier Schoof heeft opnieuw gezegd dat hij niet alle Nederlanders met een migratieachtergrond over één kam scheert. De afgelopen weken lag hij onder vuur na zijn uitspraken over het geweld in Amsterdam. Schoof haalde destijds hard uit naar de daders en zei onder meer dat Nederland een integratieprobleem heeft. En daar reageerde hij vanmiddag op. Mijn stevige woorden naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amsterdam zijn niet gericht aan al die Nederlanders met een migratieachtergrond die volop meedoen in onze samenleving. Zij verdienen onze volle steun en grote waardering. Mijn woorden waren gericht op een kleine groep. Op het deel dat zich heeft afgewend. Jongeren die denken dat regels niet voor hen gelden. En die zich niet laten corrigeren. Die jongeren moeten we keihard aanpakken. De uitspraken van Schalf na de gebeurtenissen in Amsterdam leidden tot kritiek van onder meer de linkse oppositie. NAVO-baas Rutte is ondertussen in Florida voor een ontmoeting met Donald Trump. Een luchtvaartjournalist die ontdekte dat Rutte die kant was opgegaan, zegt NAVO-correspondent Artie Stemerding. Die volgt altijd het Nederlandse regeringsvliegtuig op de voet. En opeens werd duidelijk dat dat vliegtuig daar dus in de buurt bij Trump stond. En toen zijn mensen gaan uitzoeken, ja, wie zit er dan in dat vliegtuig? En dat bleek dus Mark Rutte te zijn. Rutte heeft als NAVO-baas geen eigen toestel, maar landen lenen af en toe een toestel uit aan de baas van de NAVO. Het is een van de belangrijkste taken voor Rutte om te zorgen dat de Verenigde Staten onder Trump een leidende rol blijven spelen binnen de NAVO. En apothekers mogen tijdelijk bij een tekort toch medicijnen uit het buitenland laten komen. Dat kon eventjes niet meer na een uitspraak van de Raad van State eerder deze week. Maar zorgminister Agema wil het toch eventjes door de vingers zien. Apothekers hoeven dus voorlopig niet te vrezen voor een boete of problemen. Ja, en eh, Sinterklaas is net aangekomen in het land, maar voor Jan uit Boskoop kan kerst niet vroeg genoeg beginnen. Hij tovert ieder jaar in oktober zijn huis al om tot een paradijs voor kerstmannetjes. Ik heb er bij elkaar 501. Dit is de eetkamer en die heb ik ook kerstmannen staan. En kerstengels heb ik hier. Zelfs op, de, op het toilet zijn er nog kerstmannetjes. Ik vind het leuk als er staat maar ik ben ook blij als het weer weg is. Ja, Jan hoopt op een eh, nieuw huis, want dan kan hij er straks 100 kwijt. Het weer er nog. Er trekken buien over met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. En aan zee is er kans op zware windstoten.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 bij een coronaprotest in Den Haag... eist het Openbaar Ministerie 20 uur taakstraf. Ook een andere agent is volgens het OM schuldig... maar zou geen straf moeten krijgen. Mensen die te weinig via uitkering kregen... krijgen in het eerste kwartaal van 2025 duidelijkheid over herstelbetaling... verwacht minister Van Heijem van Sociale Zaken. Een WIA-uitkering is bedoeld voor mensen die langer dan twee jaar ziek zijn. Patiënten hoeven niet bang te zijn dat ze door een uitspraak van de Raad van State zonder medicijnen komen te zitten, belooft minister Agema.